van 7 uur. Christian Bonenbakker met het en De gemeenten zijn het bijna eens over de bed, bad en broodlocaties. De gemeentelijke opvang van afgewezen asielzoekers. Volgens bronnen komen er niet zes, maar acht locaties. Daarover wordt al gepraat sinds april vorig jaar... toen er bijna een kabinetscrisis over ontstond. Nu zijn er 25 gemeenten die opvang bieden aan vreemdelingen die niet kunnen worden uitgezet. Een deel daarvan zegt daar sowieso mee door te gaan, ondanks de nieuwe afspraken die in de maak zijn. Op een topconferentie in Peru heeft de Amerikaanse president Obama een korte ontmoeting gehad met zijn Russische ambtgenoot Poetin. Ze spraken onder meer af dat er meer moet gebeuren om een einde te maken aan het geweld in Syrië, maar Obama zei dat hij daarover niet optimistisch is. Het gesprek tussen de twee duurde vier minuten. Obama was in Peru voor zijn laatste topconferentie als president. Het gaat Nicolas Sarkozy niet lukken om opnieuw president van Frankrijk te worden. Bij de voorverkiezingen binnen de conservatieve partij kreeg hij minder stemmen dan de oud-premiers Fillon en Juppé. Die nemen het volgende week in de tweede ronde tegen elkaar op. Sarkozy heeft nu zijn steun voor Fillon uitgesproken. De Franse presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. De meeste boeren van 55 jaar en ouder hebben geen opvolger klaarstaan. Daardoor dreigen de komende 10 jaar zo'n 15.000 bedrijven te verdwijnen, zegt het CBS. Bijna de helft van de 55.000 boeren in Nederland is 55 jaar of ouder. Er rijden weer treinen tussen Groningen en Rode School. Afgelopen vrijdag raakte het spoor bij Winsum ernstig beschadigd... door een botsing tussen een trein van Arriva en een tankwagen met melk. 18 mensen raakten gewond. Het hele weekend is hard gewerkt om de ontspoorde trein weg te takelen... en het spoor te repareren. Het weer, veel bewolking en af en toe regen en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A4 richting Amsterdam... bij Zoeterwoude, 13 kilometer, zo'n 20 minuten oponthoud. De A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg, 12 kilometer. Dat kost je ongeveer een kwartier. Door een technische storing is de spitsstrook in de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knooppunt Velzen niet open, staat 4 kilometer file, vertraging ruim een half uur... Na 9 ook maar richting Amstelveen. Bij Knoop het Velzen 12 kilometer. Dat kost je ongeveer 20 minuten.